En Van Tella Bees zelf begon al met zinnen toen ze zes jaar oud was. Dat deed ze toen ehm, in, het, uh, in het kerkkoor. En vanaf van 17e zong ze, in, uh, eh, R&B in de plaatselijke Showboat Club. Vervolgens ging ze samen met Bobby McClure duetten zinnen. Don't Mess Up A Good Thing, dat werd in 1965 een hit. En eh, ook haar doorbraak en solo had ze succes met deze hit. Oh wel, hit. Nederland heeft helemaal niks gedaan destijds. Rescue Me, geschreven door Raynard Miner en Carl William Smith... Eh, die haar beloofd hadden dat haar aandeel in de compositie ook erkend zou worden in eh, de songwriting credits. Maar dat is, dat is helemaal nooit gebeurd. Dus later pas is, eh, is dat erbij geplakt. <laughs> Een beetje lullig voor Het nummer werd wereldwijd in het Leverde nog extra geld op toen het werd gebruikt in tv-commercials en zo. Je weet het wel. Gecoverd werd het door onder meer Linda Ronstadt, Cher, Pat Benatar. Die hadden ook allemaal een versie. Maar er gaat niks boven het origineel van, van Telebase en Rescue Me. goedenavond, welkom. Welkom bij een nieuwe Break de Week. Opent een nieuwe eh, Brik. Ja, zo. Nou. De week. Van deze 11 september. Nou, 11 september, 11 eh, september inderdaad. 9-11. Het is uh, eh, 5 over 9. Tot uh, 11 uur vanavond een nieuwe brede week. Met heel veel soul, funk en uh, nou, disco. Motherfather Sister Brothers nu en de Philadelphia All-Stars. You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, <laughs> boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something to eat, see. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there. You know, but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. just have Terwijl de Philadelphia International All-Stars. Wie zaten er allemaal in? Uh, nou, Mother, Mother, Sister, Brother, die zat erin. Maar ook Lou Rawls, Billy Paul zat erin. Archie Bell and the Drells. De OJ's. D.D. Sharp. De echte Philadelphia Sound. En samen maakten zij eh, deze hit exact 42 jaar geleden. Toen werd het een hit, eh, dikke vette top 10 hit, ook hier in Nederland. Let's Clean Up the Ghetto. En ook deze man die zat erin in de eh, Philadelphia, International All-Stars. De zonnen van Harold Melvin en de Blue Notes, Teddy Pendergrass. En die heeft ook veel mooi solo materiaal gemaakt. Ik noem een eh, You Can't Hide From Yourself, eh, Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose. En van die laatste, daar staat ook op, dit, op datzelfde album deze, Close the Door, hoor je nooit. Close the door, let me give Baby, I got so much love to give, and I want to give it all to you. Close the door, no need to worry no more. Let's bring this day to a pleasant end. Girl, it's me and you now. waited all day long just to hold you in my arms. And it's exactly like I thought it would be. Me loving you and you loving me. Oh, the door. Let me rub your back where you say it's sore. Come on, get closer and closer, so close to me. Let's get lost in each other. Come here, baby. it would be me loving you and you loving me. Close the baby, and let me blow your mind. Plenty good loving all through the night, and then again, and then again when the morning comes. Teddy Pendergrass. Ah. Kwam van zijn tweede soloplaat. Hij zong, hij zong natuurlijk in eh, Harold Melvin en de Blue Notes. Dat was niet Harold Melvin die zelf in die band zong. Dit eh, kwam van zijn, eh, zijn album Life is a Song Worth Singing. En ehm, Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose stond er ook op. Only You, It Don't Hurt Now. En ehm, ook dit dus, Close the Door. En dat werd een eh, nummer 1 hit in de Amerikaanse R&B charts. Daar, alleen in die chart werd het een nummer 1 hit. Als je naar de algemene lijst gaat kijken, dan kwam het niet verder dan 25. Laat staan in Nederland. Dat deed helemaal niks. Daar kennen we hem alleen van Love TKO in ieder geval op, op zondag. Ehm, of of, ehm, wat zei ik nou? Ik ken hem alleen van eh, Love TKO inderdaad. Dat is eh, hier zijn uh, in Nederland zijn enige hit. Danny Pendergrass en Close the Door. Ehm, ja, er is nieuwe muziek. Um, dit is de plaat van de week inderdaad. het is een bandje. Het, ze bestaan sinds 2013. En het is, ja, het is eigenlijk een mix, een mix van rock en soul. Deze is nou, toch wel zeker wat rocky, want er zit zeker wat, wat gitaar in. Maar ik vind eigenlijk dat hij wel in een soul slash funk programma kan. Want ja, het, het, het, heeft ook eh, zeker wel flinke portie eh, soul eh, erin zitten. Seratones, tweede album is uit, heet Power en dit is daarvan de single. En dat vind ik zo'n lekker geweldig liedje. Ja, enthousiast voor je ervan. En het heet Gotta Get To Know Ya. met twee minuten. Dat is het enige nadeel. Hij is veel te kort. Seratones, Wat een lekkere nieuwe single. Ja, deze er dus eigenlijk voor. De plaat. Want het werd die afgelopen vrijdag. de week. De plaat van de week. De nieuwe van Seratones. Tweede album, eh, vorige maand kwam het uit. Power, zo heet dat. En dit is daar toch wel echt het, eh, het prijsnummer van. Gotta, gotta, get to know you. Heerlijk liedje. Blijven we voorlopig nog wel even draaien. Ook al is hij eh, ook een beetje aan de rock, rock, rock, rocky Maar Maakt niet uit, hij heeft ook een flinke portie soul in zich. Dus daarom gedraaid in Break de Week. Wil je nou ook een liedje horen? Heel makkelijk. Ga even naar de Facebookpagina. Facebook.com slash Week log. En vraag daar je favoriete plaat aan. Je favoriete soul, flunk eh, slash disco plaat. Dus laatste kans. Volgende week kan het ook nog. Take out to really special. Oh, won't you come along with me? From what I've heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet. Cause the rhythm keeps in time. What you say now? Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing. It's only up the street. Everybody's dancing everybody's Say that you'll accept this invitation. would you say you'll Music can give lovers inspiration. It's just a place where we belong. Nobody has care, but there's music in the air. It's nothing like you ever seen before. Won't you say you got the time? Gonna go there. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's where we both to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. What you say? You and I should go together. What you say? Had voor de rest helemaal niks met barbecue te maken, maar goed. stond voor eh, Brooklyn, Bronx en Queens Band. En die had een paar fijne liedjes. Starlet. Eh, Gene. maar deze was veruit het eh, populairst. On the Beat. En nou, wij zijn tot 11 uur vanavond nog on the beat. Het is brede week op lokale om op tot 11 uur vanavond. Met nu, ja, Gran Guthrie. Grant eh, Guthrie, dat is in, principe niet zo'n eh, hele kleine zangeres. Eh, in ieder geval in muziekland. Ehm, zij was um, achtergrondzangeres bij Aretha Franklin, bij Billy Joel, Stevie Wonder, Peter Tosh, Madonna en nog vele, vele anderen. En ze zong ook liedjes. Zij, zij maakte de hitversies en maakte beroemdere versies van liedjes als uh, Bang E. King en van eh, Angela Beauville en Roberta Fleck. Maar zelf had ze ook nog een, eh, een solo-hit. verschillende solo-hits, hier in Nederland eigenlijk maar eentje. En dat is het nu volgende liedje. En ze deed alles zelf. Ze schreef het in haar eentje, ze zon het in haar eentje. En ze produceerde het nog eens zelf ook. Grant Guthrie uit de 80s, Ain't Nothing Going On But The Rant. steeds een, eh, een heel rietje. Zo heet het inderdaad. Grant, Grant Godfrey. Ik ben trouwens een eh, beetje verkouden. Ik weet niet of je het hoort, maar eh, excuses daarvoor. Beetje snodderig. Grant Godfrey en uh, Ain't Nothing Going On But The Renta voor de BB&Q Band met On The Beat. En het is weer tijd voor iets nieuws. Alhoewel, nieuw. Het is niet het nieuwste van het nieuwste. Maar ik, ik, draai het al een aantal weken. Het is ook al een aantal weken uit. Michael Kiwanuka, 25 oktober, dan komt hij met zijn derde album. Uh, zijn derde langspeelplaat, zoals het dan mooi heet. Kiwanuka gaat dat uh, simpelweg heten. En er is eigenlijk nog maar één voorproefje nog steeds uit. Dat is nog steeds deze, maar dat is in principe niet, eh, niet erg, want daar kunnen we nog wel een paar weekjes mee vooruit. Maar dit is wel een van die albums waar ik het meest naar uitkijk, in ieder geval dit najaar. Ook Brittany Howard, och, volgende uur nog draaien. Maar dit is Michael Kiwanuka met zijn nieuwste single. You ain't the problem. show me the feeling. Ah, oh, you got me wrong if you don't belong. Live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself, no need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know if you come along, don't hesitate. Time try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. I'm used to pain. You ain't the problem. Michael Kiwanuka, hij maakte misschien wel het mooiste liedje van eh, de afgelopen tien jaar. Misschien, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik ben ook niet de enige die dat denkt. Cold Little Heart, maar dit is de nieuwste. You Ain't The Problem. En die andere is dus meer, eh, is meer Pink Floyd-achtig. Dit is echt eh, dikke vette soul. En die Cold Little Heart, dat was ook een beetje Pink Floyd, uh, psychedelisch-achtig. Maar dit is ook heel erg fijn. Andere kant van hem, maar dat maakt helemaal niet uit. Michael Kiwanuka, You Ain't The Problem. En dit is de allereerste hit van Barry White. Er zullen er daarna nog vele volgen. Maar dit was de allereerste uit 1973. I'm gonna love you just a little bit more, baby. Ja, een beetje lager praten. Net zoals Barry White. me. slaapkamermuziek. Barry White, never never gonna give you up. Can't get enough of your love, babe. You're the first, the last, my everything. What am I gonna do with you? Let the music play. You see the trouble with me. Allemaal hits, maar dit was de allereerste van hem. Barry White uit 1973. Deed niet heel veel destijds. Nummer 21 de 40. I'm gonna love you just a little bit more, baby. En die Barry White hij had natuurlijk ook een begeleidingsorkest. Dat was eh, Love Unlimited Orchestra. En eh, die hadden natuurlijk een gigantische hit met Love Team. Maar in Love Unlimited eh, Orchestra zat ook nog... Hè, die drie zanneresjes. dat was dan weer Love Unlimited. Die hadden ook een paar hits. Walking in the Rain with the One I Love. Ja, en deze. Dit was de grootste. I'm so glad that I'm a woman. Love Unlimited. ik sta dit dan mee te zinnen als man. I'm so glad that I'm a woman. Ja. Komt gewoon omdat ik een leuk liedje vind, toch? Love Unlimited. Amerikaanse meidengroep. Bestond uit uh, eh, Glodian James, dat was eh, de vrouw van Barry White. Eh, uit Linda James, dat was dan weer de zus van Glodian en Diane Taylor. Die drie meiden waren Love Unlimited. Oeh. Daarvoor eh, Barry Wright zelf dus met... Eh, ja, dat hoor je niet zo heel vaak van hem. I'm gonna love you just a little, eh, little more babe. Hij had vaak lange titels, dus uh, moet je mee uitkijken. Als uh, disjockey dat je niet je, je verspreekt... Maar goed, het is weer tijd voor iets nieuws. En ja, dit is al een tijdje uit, want ze hebben een nieuw album. De gasten van die achter taxido zitten. Derde album is simpelweg Taxi de Tree. Dit is eh, met de zangeres Paris Alexa, Vibrations. Those big brown eyes at me. As I was walking by, saw that your drink was dry. Seized a good opportunity. Oh, oh yeah, electric magnetism in the air. Called me out of nowhere. Paris Alexa. En ik heb me een beetje verdiept in eh, die Paris Alexa. Dat is de zangeres voor de duidelijkheid. In het dagelijks leven heet zij gewoon eh, Paris Williams. En eh, zij is ja, zangeres. Ze is nummer 20 jaar. ze schrijft ook. Ze treedt op. ze is producer. En ehm, ze is uh, nou, flink geïnspireerd door eh, Luna George, Lion Babe, Janelle Monet, dat soort namen. Eh, Paris Alexa, zo, zo heet zij. En zij deed mee op deze van Taxido Vibrations, de nieuwe single. En je weet het, naar het nieuws komt altijd iets heel ouds. Dit is Rita Franklin, The Right Woman, The Right Man. Take me to heart And I'll always nobody can make me do wrong, take me for granted, leaving love unshown, makes willpower weak and temptation strong. should understand. She's not just a plaything, she's flesh and blood, just like her man. If you wanna do Rita Franklin, inmiddels ruim een eh, jaar overleden dat ze overleed. Dit is eh, een van die mooiste liedjes die ze heeft gemaakt. Rita Franklin kwam van haar eh, tiende album, maar haar eerste album bij Atlantic Records. En Atlantic Records zei eigenlijk van, ja, doe maar wat. Hè. Hè, ze, hij had ze meer creatieve vrijheid. En toen kwamen de hits, want op dit album stond ook Respect, haar allereerste ja, echt commerciële hits. Daarvoor was het meer gospel, weet je wel. Maar dit was alweer meer de commerciële kant op en wat gevoeliger. En ehm, ook I Never Loved a Man, The Way I Love You, de titeltrack, stond er ook op. Een van, is ook een van mijn favoriete Rita Franklins. Doe ik de volgende keer wel weer. Rita Franklin en eh, Do Right Woman, Do Right Man. Uit 1967. Wat een fijn liedje, wat een mooi liedje. Rita Franklin. Ja, en dan... Even weer iets eh, meer dansbaars. Rick James, die kennen we nog wel, hè? I'm Rick James, bitch. Je kent het natuurlijk van Super Freak en Glow, maar hij had wel meer leuke liedjes. En dit was eigenlijk nog eh, voor die twee grote hits. En die heet You and I. In 1978, kan me niet verder dan de tipperade destijds. You and I. later jaren 70. Eh, you and I. Nou, het is You and I tot uh, vanavond. Dus wat wil je horen? Ik heb al een paar leuke dingen voorbij zien komen. Dus eh, heb je een verzoekje? Facebook.com slash de break... slash, slash break de week log. Zo, Facebook.com slash break de Dit is de nieuwe single. Of tenminste, de nieuwe single. Nee, dat is niet waar. Maar het is wel nieuw. De nieuwe Teskey Brothers. En er zit expres een fout in. Hoor maar, nu beginnen ze opnieuw openingstuk van het, uh, van het nieuwe album, het tweede album, Run Home Slow heet dat. Hold Me ken je daar misschien wel van. Maar dit is eh, dus het openingstuk van het tweede album. En ehm, als je hiervan houdt, dan eh, kan ik je sowieso heel dat album en ook dat vorige album aanbevelen. Want het is allemaal goed. Dit is Let Me Let You Down. Let me tell you a story. dit blijft toch heerlijk. Tesky Brothers. En Let Me Let You Down. En eh, die, die, eh, die uh, zanger van die Tesky Brothers, wat lijkt, die stem toch veel op Otis Redding. Nou, en dan moet ik zo meteen nog even ook nog iets van draaien dan. En ze stonden ook, vorige week was dat, afgelopen vrijdag nog. Afgelopen vrijdag, de, de Tesky Brothers, stonden ze nog in een uitverkocht Tivoli Vredenburg, ja. ja, het is van alles door elkaar eigenlijk. soul, maar ook wel uitstapjes inderdaad. Dat hoor je ook naar blues en southern rock. Heerlijk is dat. Uh, Cat Even, Kattenvoer, die alles ook mee eh, als eh, support act. Ah. fijne muziek is dat, fijne muziek. Inderdaad, Sam Cooke heeft het ook wel van weg. En Wilson Pickett, ja, al die helden uit de 60s, weet je wel. We gaan even, oeh, we gaan even dansen. We gaan eh, back to the 70s. Kennen we dit nog? Amerikaanse funkgroep uit eh, New York. Vond in eh, Brooklyn in 1968. Trad daarvoor op als Dynamic Soul. Actief tot ver in de jaren 80. Breath Construction en Move In. Breast Construction and eh, Moving. Oeh, lekker dansplaatje uit 1976. Eh, ja, hij zou afgelopen maandag eigenlijk 78 zijn geworden. Hij werd slechts 26 jaar oud. Otis Redding, een van de beste stemmen ooit in de popmuziek. Try Little Tenderness. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Weary. that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness.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 Vooral de eigenaar Vala Kovacevic is er blij mee. Hij zegt, ik vind het wel brutaal dat zoveel mensen zich ermee bemoeien. Dat doe ik toch ook niet over de tuin van een ander? Het onkruid groeit namelijk maar door in de tuin. En aan de wand de rhododendron, die sinds de hete zomer een zielige vertoning is geworden. Er is dus veel kritiek, maar binnenkort dan is de vergunning rond. In de Beekse Bergen zijn afgelopen weekend twee giraffen geboren. Dat heeft het dierenpark geplaatst op Facebook.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 Open Sesame van uh, de Week op deze woensdagavond 11 september 9-11 2019. Het is 8 over 10. En dit is het tweede en laatste uurtje brede de Week op deze ja, woensdagavond. aan de goede kant van de week zit je. En ehm, ja, behalve dat het op de achtste studioplaat stond van Cool and the Gang... Eh, stond het ook op eh, de soundtrack van Saturday Night Fever. En deze gasten die stonden daar ook een aantal keer op. Ik heb het over de Bee Gees. Jive Talking. tijdens een beetje van eh, ja, de comeback van eh, de Bee Gees. Hiervoor maakten ze eh, hele andere soorten muziek. Maar dit was, was eigenlijk halverwege de jaren 70 de echte eerste disco-hit van ze. En ook op de soundtrack te vinden van uh, Saturday Night Fever. Want ja, de halve soundtrack die was voor en is nog steeds voor de Bee Gees. Hè, want Staying Live stond er natuurlijk ook op How Deep Is Your Love, Night Fever, More Than A Woman. Wat ook nog eh, de versie van eh, Tavares die stond ook nog op, eh, op die soundtrack. Ehm, ook If I Can't Have You van Yvonne Elliman hebben zij ook geschreven. Ook You Should Be Dancing stond er allemaal op. was allemaal Bee Gees werk. En ook natuurlijk een Fifth of Beethoven van Walter Murphy. En ehm, Disco Inferno van de Tramps stond er ook op. Stond er allemaal op op die soundtrack. En ook dus Bee Gees met Jive Talk en daarvoor Cool and the Gang Open Sesame. Nou zullen we gewoon even nog een derde, nog een derde doen. Ja joh, nou wat toe toch, zo! Ook op eh, de soundtrack van Saturday Night Fever, Casey en de Sunshine Band, Boogie Shoes. van ze. Boogie Shoes, ook op de soundtrack dus van Saturday Night Fever. Maar liefst eh, ruim twee jaar, meer dan twee jaar stond het in eh, de Amerikaanse albumlijst, die soundtrack. Ook eh, maandenlang bovenaan eh, op nummer 1. En eh, ruim 54 miljoen exemplaren werden ervan van, verkocht van die soundtrack. Kies in de Sunshine Band want er ook op. Was ook zelfs een van de singles. Was gewoon al een tijdje uit. Maar werd zelfs opnieuw een single. Of, of werd een single. Want het was in eerste instantie een album trackje. Casey en de Sunshine Band. Dit is nieuw. Nog iets meer dan een week. 20 september. Dan komt ze met haar eerste solo plaats: Brittany Howard. Brittany hours en Stay High. En je weet het, na een nieuwe krijg je altijd een hele oude. Sterker nog, al, ja, en zeg ik een oude, zeg ik ook een hele oude. Want het is al ruim 50 jaar oud. De Delphonics, die ken je misschien wel van eh, het liedje Didn't I Blow Your Mind This Time? Didn't I? 69. Ehm, ehm, dat was nog een bekendste, ja, dat is een bekendste plaat. Deed in Nederland niks, eh, maar zou je kunnen kennen. Eh, in precies hetzelfde jaar brachten ze ook dit uit. En dat is eigenlijk een original, want jaren later, maar echt jaren later, toen scoorde een andere band er een hit mee. Ready or not, here I come. veel te kort. Nu maar twee minuten. Ah, die prachtige strijkers en die, eh, die blazers die het wat dreigender en spannender maken. Delphonics en eh, Ready or Not, Here I Come. Can't Hide From Love. Can't Hide From You. Ehm, een original, want inderdaad, de Fuji's die, uh, die scoorden er een hit mee. En sowieso die Fuji's die waren wel ehm, die waren goed in, in coveren. Laten we eerlijk zijn, die waren goed in coveren. Ze hadden natuurlijk ook die Killing Me Softly. waarvan veel mensen denken dat het origineel is van Roberta Flack. Terwijl dat niet zo is. Is geschreven en ook als eerst uitgevolgd door Laura Lieberman. Dat gaat over een eh, concert wat zij, eh, ehm, wat zij bezocht van eh, Don McLean. Ehm, en dat vond zij zo fascinerend dat zij daar een liedje over schreef. Killing Me Softly With His Song. Maar ook inderdaad, in de, de die hadden daar een grote hit mee. Werd nummer 1, hier, ook hier in Nederland. Ehm, ze hebben zelfs nog No Woman No Cry gedaan van Bob Marley en The Wailers. Ja, daar moet je eigenlijk niet aankomen. Maar eerlijk gezegd best een aardige versie. want ja, zelfs de grote de aarde die moet eigenlijk er niet aankomen. Maar toch nog best een aardige versie. Eh, maar dit is toch wel, wel mijn favoriete Fuji's. Want deze is echt helemaal van hunzelf. Fujila. We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle, it's nasal. blood becomes lukewarm. Tell them, oh, my easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned. Beat so bad, make me feel like you ain't want to be born, John. tell your friends, they the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hatred to Sicilian. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tucking in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack baby. En ehm, ja, dit kwam van het, eh, het tweede en ook meteen het eh, laatste studioalbum eh, van de Fuji's, The Score. Daarop stonden ook al die hits, dit was er daar één van. Top 10 Fujila. En daarna gingen ze inderdaad al snel solo, al die, die drie leden van de Fuji's. Alle drie ook redelijk succesvol, vooral Lauren Hill natuurlijk, Wyclef Jean ook wel, Press, nou, Press Mitchell ook, die had ook wel wat hits. Eigenlijk alle drie deden ze het heel erg goed. Alleen er zou uh, nou een derde album van, eh, van de Fuji's misschien aankomen. Die geruchten die gaan in ieder geval rond. Want eh, ja, laat we eerlijk zijn, die solo, carrière, solo carrières van alle drie, die doen het niet meer heel erg goed. Dus ja, als je dan uit elkaar bent gegaan en eh, je solo ben je heel succesvol en op een gegeven moment wordt dat minder, dan ga je natuurlijk weer als groep, hè, en dan komt er een reunie. Hè. Zo gaat het bijna altijd. Uh, Fuji's, heerlijk, Fujila, leuk. Ehm, dit is nieuw. Dit is een nieuwe single, ja, die begint gewoon heel raar zo. Ehm, nieuwe Mel en Vintage Future uit Nederland, Willing. Let's up your mind, cause time is passing by. City. Wat een lekker liedje. nieuwe single is het eh, van het debuutalbum dat nu een eh, paar maanden eh, oud is. over oud gesproken, hè, want na een nieuwe krijg je altijd een oude. Ik heb het al, eerder, ik heb het al vaker gezegd eerder vanavond. Ehm, en ja, dit is echt een hele oude. Alhoewel, opgenomen in 1967, 68, maar pas in 1995, dus na zijn dood, uitgebracht. Het is ook nog eens een van mijn favorieten van Marvin Gaye. This Love Starved, Starved Heart of Mine. It's Killing Me. Wat een track. Earth, Wind and Fire. Dit uh, kwam van het vijfde album Open Our Eyes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Breng me dan maar van het vijfde album kwam dit, Open Our Eyes. En ehm, eigenlijk een jaar later kwam pas echt de grote doorbraak. Net zoals het live album eh, Gratitude, waar dit op staat. Maar er stond dus ook op dat vijfde album Open Our Eyes Devotion. Maar die live uitvoering die is misschien nog wel, eh, nou die is wel beter hoor. Eh, maar dat was inderdaad een single. En de, de, in dezelfde jaar hadden ze inderdaad ook die grote doorbraak met Shining Star en That's the Way of the World. Ze hadden wel al wat bekendheid en ook zeker wel wat, wat goede liedjes. Maar ehm, toen was echt kwamen ze bij het, het grote publiek terecht. terecht. Urban Fire, Devotion, Live, daarvoor Marvin Gaye. Dus Love, Starved, Heart of Mine, It's Killing Me. Dit is nieuw, hij is nog maar 16 jaar. Hij heet Rule. Dit is zijn nieuwe plaat, Face to Face. I love that new dress you bought. Yeah, you sure look nice. Heard you like that new restaurant. You know I've been there twice. And the way that you switch up your head. All of the moments we share. Strolling the streets back in Rome. Oh, how I wish I was there. It ain't fair. No, it ain't fair. yesterday. Haven't heard back yet. Did I do something wrong? Or is it something I said? And it hurts me inside. Cause it's killing my pride. to see you reply to all of these other. komt hij weer. Stevie Wonder harmonica. Stevie Wonder, solo. nummer 16 jaar. I know you don't even know my name. Zijn naam is Rule. But I wonder, I wonder Everybody wants to rule the world. If you would feel the same. Face to face, zo heet zijn nieuwe single. If one day we meet face to face. Ja, en hij... Uh, eigenlijk is hij een. Eh, ja, hij, hij, hij, kan ervoor kiezen, weet je wel. Om dat, dat pad gewoon op te gaan van eh, beroemde tiener wereldster, weet je wel. Maar daar kiest hij dan niet voor, eh, voor dat pad. Vind ik dan toch wel weer iets hebben. Ik wil een face-to-face. Dat is een nieuwe single. Iets nieuws, ja, lekker. Fijn nieuw liedje dit. Ja, dan denk je, wat is dit? Wat is dit? Dit is aangevraagd door Hans. Hans, dankjewel. Bootsy Collins. Natuurlijk, hij zat ook in Funkadelic en Parliament. Zat hij daar? Maar dit is hem solo. Bootzilla. Bootzilla's here. Check ik. For your mom. Yeah, but then I do some more. Uh, created by Funk Attack Incorporated. Uh, us a funky life to play with. One, yep, but. Lucy. Just wind me up. Put me on your credit card, man. and at no extra expense comes this remote control unit. Oh yeah, I'm programmable. One heck of a doll, baby mama. Bootzilla here. Mm. Made by the makers of funky things to play with. Trademark Funk Attack Incorporated, mama. Mm. Pull my string. shit. to send my boogie. All you gotta do is wind me up. I'm a rhinestone, rockstar monster, a doll, baby A doll for all seasons. A family doll, baby But I have been known to get into personal relationships oh, when now. Eh. Ach, Bootsy Collins. Wat zat hij, eh, zag hij altijd fantastisch uit, hè? Had ik maar één zo'n pak. Parlement, Funkadelic, daar was hij bij betrokken. Hij had ook nog een eh, redelijk goede solo carrière. En daarin tussen had hij ook gewoon zijn eigen band, Bootsy Rubber Band. met eh, die band maakte die verschillende albums. Dit was inmiddels de derde. Bootsy, Player of the Year, zo heette dat. En dit was een van de twee uh, hits, hits eh, ervan af. En het werd zowaar een nummer 1 hit. Wel eh, dan in de, eh, de, de Soul Charts, maar eh, dan nog. Hè. Nog steeds een mooie prestatie natuurlijk. Undisputed Truth, die stonden ook in onze Motown Top 60 met Smiling Faces Sometimes. Werd gek genoeg nooit een hit. Ehm, en die, ja, die, ja, die hoor je nog wel eens regelmatig. Dit werd dan weer wel een hit in Nederland, maar die hoor je dan weer nooit. Dus precies het andersom. komt soms voor. Undisputed Truth, Law of the Land. From people will live in poverty for the rest of their days. Time marches on, and yesterday is dead and gone. I said, and life is uncertain. Now, let me hear you say it. Death, death is final. Yes, it is. Listen, there'll be days of sunshine and laughter, but don't forget you're gonna have to shed some tears. Love, love, love. the Land. Het programma is later ook eh, terug te beluisteren als eh, podcast. Hou de Facebookpagina in de gaten. Facebook.com slash breekdeweeklog. Ja, ik loop een beetje achter. Ik moet weer een eh, aantal uitzendingen uploaden. Maar hou de Facebookpagina in de gaten. Waarschijnlijk dit, dit week einde, dit weekend. Dan komen er weer een paar uitzendingen online als podcast. Kun je dit terug beluisteren. Anders Put It through was dit en Law of the Land. Oeh, ik ga je nog iets nieuws uh, voorschotelen, voor, snel voor uh, eh, 11 uur. Het is uh, de nieuwszinnen van Black Puma's, draai ik al een aantal weken. Black Moon Rising. Shine. Puma's. Psychedelische soul, zo uh, omschrijven ze het zelf. En daar is eigenlijk geen, uh, geen woord van gelogen. Dit is uh, de nieuwe single, die heet Black Moon Rising. Ja, en dan even een, nou... In, even kijken, Engeland, daar werd het de nummer 1 hit. In Amerika zelfs nummer 2. En in Nederland nummer 5, deze van de Floaters. Eendagsvlieg, float aan. Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, Miss Universe. everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Eh, die online van ze bestaat. Enige hit van dit orkest dat op Spotify uh, te vinden is. Op zich ook weer niet heel erg, want dit eh, ja, het is een e-, eendagsvlieg, dus dit was de enige hit van ze. De Floaters, wel een hele goeie en een hele grote hit ook. Ik zei net, in Engeland nummer 1, Amerika nummer 2. En in Nederland deden ze het ook wel goed met een top 5 plek, ja. De Floaters en Float On nog even uit, eh, ja, precies, uithaaien. Maakt alweer eh, een einde aan eh, deze Breek de Week van woensdagavond 11 september 2019. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is de taal die we allemaal spreken. De instrumentaal. Booker T en de MG's. En de Soul Limbo. Tot volgende week. Of anders spreek ik je vrijdag weer bij. Het niet op.